Twaalf mensen raakten gewond, van wie zes zwaar gewond. De omgeving is nog steeds hermetisch afgesloten. Er rijdt geen openbaar vervoer en aan de grens met Duitsland zijn strenge controles. De politie gaat uit van een terroristisch motief. De man was ook in beeld bij veiligheidsdiensten. Volgens Franse media had de man gisterochtend aangehouden moeten worden... maar was hij op dat moment niet thuis. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Topvrouw Meng van het Chinese elektronica-bedrijf Huawei... mag op borgtocht worden vrijgelaten. Dat heeft de Canadese rechter bepaald. De borgsom is 10 miljoen Canadese dollar, ruim 6,5 miljoen euro. De rechter bepaalde ook dat ze s'nachts haar huis niet uit mag... en dat ze altijd een enkelbal moet dragen. Ook moet ze haar paspoort inleveren. De Verenigde Staten hebben om uitlevering van Meng gevraagd. Ze zeggen dat ze apparatuur aan Iran zou hebben verkocht. Dat zou in strijd zijn met Amerikaanse sancties tegen dat land. China noemde de arrestatie van de topvrouw schandalig. PVV-Kamerlid Gerbrands verlaat de Tweede Kamer. Waarom ze weggaat is niet bekend. Ze zou wel lid blijven van de gemeenteraad in Den Haag. Het is niet duidelijk of Gerbrands later nog terugkeert als Kamerlid. Morgen wordt een afscheidsbrief van haar voorgelezen. Gerbrands zat sinds 2010 verschillende periodes in de Tweede Kamer. In september kwam ze in het nieuws omdat ze vergeefs pleitte voor een strafrechtelijk onderzoek... naar de vermeende verkrachting van haar vriendin Willy Dille. Het weer vannacht opklaringen en hier en daar vorst.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 Siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no es lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. lights fijne dagen. Tell me ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.